uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. De Surinaamse parlementsverkiezingen lijken rommelig te zijn verlopen. Zo zijn er berichten over stembureaus waar de verkeerde stembiljetten werden gebruikt. Oppositiepartij VHP noemt het de slechtste verkiezingen die ooit in Suriname zijn gehouden... en zegt dat er tientallen gevallen zijn van mogelijke fraude. De eerste uitslagen worden ochtends Nederlandse tijd verwacht. In de peilingen staat de regeringspartij NDP op een flink verlies waardoor het presidentschap van Desi Bouterse in gevaar komt. Zo'n 40 lokale afdelingen van regeringspartij CDA vinden dat Nederland alsnog weeskinderen moet opnemen uit Griekse vluchtelingenkampen. De lokale afdelingen roepen in trouw de landelijke CDA-top op zich daarvoor hard te maken in het kabinet. Dat tot nu toe weigert de kinderen op te nemen. Het initiatief komt van een wethouder in Noord-Holland. Hij zegt dat het niet past bij het gedachtegoed van het CDA... om weeskinderen onder slechte omstandigheden in de Griekse kampen te laten zitten. Spanje heeft het aantal geregistreerde coronadoden verlaagd met bijna 2000... naar ongeveer 27.000 sterfgevallen. De overheid heeft gecorrigeerd op dubbele tellingen en niet bevestigde sterfgevallen... De afgelopen week stierven eh, in Spanje veel minder mensen aan het virus dan tijdens de piek begin vorige maand. De toenemende droge zomers door de klimaatverandering treffen vooral het binnenland van Nederland. De kustgebieden hebben er veel minder last van, concluderen het KNMI en de Universiteit van Utrecht. Ze bekeken de regionale gevolgen van de klimaatverandering en zagen dat de kust minder last heeft van de toegenomen temperatuur en zon, omdat er in de kustgebieden in de zomer ook meer neerslag valt. In het binnenland is de zomerneerslag niet toegenomen... waardoor de droogte daar een veel groter probleem is. Het weer voor nu. Vannacht is het helder bij minima rond 4 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag veel zon en dan 19 tot 25 graden.